Het lukte Erdogan, de huidige president van Turkije, wel bijna. Hij had 49,5% van de stemmen, zegt correspondent Mitra Nazar. Erdogan heeft eerder vandaag al eh, gezegd dat hij het prima zou vinden om naar een tweede ronde te gaan. Ehm, hij straalt zelfvertrouwen uit. En lijkt zeker te zijn eh, dat, hij het, eh, dat hij dat gaat winnen. De oppositie, daar is de sfeer een stuk bedrukter. Ehm, dat, dat Kilistarolu zo ver is achtergebleven op Erdogan... dat had men toch, eh, toch niet verwacht. En zeker niet gehoopt natuurlijk. Want Kılıçdaroğlu, de concurrent van Erdogan... haalde net geen 45% van de stemmen. Turken mogen over twee weken opnieuw naar het stembureau. En dan wordt beslist of Erdogan nog een tijdje door mag gaan als president... of dat zijn plekje moet afstaan. In een trein naar Wenen was Adolf Hitler gisteravond via de intercom te horen. Reizigers van de trein naar Wenen hoorden ook Heil Hitler en Sigaal. De politie heeft twee verdachten opgepakt. Ze zouden met een sleutel de kastjes van de intercom hebben opengemaakt... en er een telefoon bij hebben gehouden. Een groot feest in Rotterdam vandaag. Duizenden mensen stonden daar voor de huldiging van landskampioen Feyenoord. Er werd ook flink gejuicht voor trainer Arne Slot. Hij wil nog niet zeggen of hij bij de Rotterdamse club blijft en geniet nu vooral van de kampioenschaal. Ik wil ook gewoon heel graag dat het gaat om de blijdschap dat we het kampioen hebben binnengehaald. Maar mijn populariteit bij de aanhang, natuurlijk doet dat iets met me. Maar ik heb ook al heel vaak gezegd dat ik uiteindelijk gewoon nog een tweejarig contract heb. Dus het is heel mooi dat ze willen dat ik blijf. Want je maakt het als trainer ook anders mee hè. Ik gelukkig nog niet, maar die periode gaat er vast nog komen. Dus is dit ook wel iets om echt van te genieten. Omroep Rijnmond meldt dat Feyenoord er alles aan doet om Slot als trainer te houden. Zo zouden ze hem een beter contract hebben aangeboden. Krijg je nog het weer bewolkt en vanuit het westen trekken er wat lichte buitjes over het land. Vanavond klaart het op en morgen is het weer wat frisser met zo nu en dan ook een regenbui en een graad of 14. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Behoorlijk wat vertraging in de regio Amsterdam. Zoals op A10 Zuid bij Amsterdam Oud-Zuid is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Drie rijstroken zijn daar dicht. Vertraging is een kwartier. Hier ook een flinke file op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en Knoop en Nieuwe Meer. Er staat inmiddels 6 kilometer file met een vertraging bedraagt drie kwartier. Verder de A5, hoofddorp Amsterdam. Tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10, 8 kilometer file en een kwartier op onthoud. En tenslotte de N201, hoofddorp richting Hilversum.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 In het Marengo-proces hebben de advocaten van een medeverdachte van Ridouan Taghi... flinke kritiek geuit op het Openbaar Ministerie. Ze maken zich zorgen over hun vak en zeggen dat het steeds lastiger wordt om het tegen het OM op te nemen. Bondscoach Ronald Koeman heeft de voorlopige selectie van het Nederlands elftal bekendgemaakt voor de Nations League Finals. Die volgende maand in Nederland worden gespeeld. AZ-speler Reinders zit erbij, net als drie spelers van landskampioen Feyenoord. Het weer, vanavond opklaringen, maar vannacht opnieuw regen.